uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Dreigementen van Donald Trump te antwoorden met de zwaarste tegenmaatregel ooit. Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die noemt Trump geestelijk gestoord omdat hij dreigde met de totale vernietiging van Noord-Korea... als het land zijn kernwapenprogramma niet stopzet. Volgens Kim heeft Trump de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea vergroot... en is dat de reden om juist verder te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen. Acht op de tien bewoners van verpleeghuizen zijn positief over de manier waarop ze verzorgd worden, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zes op de tien zeggen gelukkig te zijn, maar één op de tien is ongelukkig. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleeghuiszorg, omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Wat wel verbeterd kan worden is dat de verzorging vaak te gehaast is en er te weinig persoonlijk contact is. En ook is het moeilijk om een band op te bouwen met de verplegers. Wie jaren geleden een uitvaartverzekering bij Jarden heeft afgesloten... riskeert duizenden euro's te veel te moeten betalen. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om mensen met een Natura-verzekering. Die keert geen vast bedrag uit, maar een vergoeding voor specifieke zaken... zoals een kist of rouwkaarten. Jarden wilde van die polissen af... en liet aan bestaande klanten weten maximaal nog geen 4000 euro uit te keren... En dat terwijl een uitvaart gemiddeld ruim 6000 euro kost. Een rechter had Jordan alles teruggefloten. Veel te veel mensen zakken de eerste keer voor hun rijexamen. Dat zeggen de examinatoren van het CBR. Ze schreven samen met een aantal belangenorganisaties een brandbrief aan de minister, meldt de Telegraaf. Sommige rijscholen zouden stunten met pakketten waar veel te weinig lessen in zitten. Er moet meer controle komen, staat in de brief. Het weer. Vanuit het westen trekken wat wolken en een enkele bui over. In het oosten veel zon en tot de avond droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook in het weekend zon met morgen lokaal een bui.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 Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this.